Robert Baltus met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Zuid-Korea maakt daar melding van en ook Japan gaf een waarschuwing af... aan inwoners van het noordelijke eiland Oikaido. Ook vliegtuigen in de regio werden gealarmeerd. Kort daarna is de raket in zee terechtgekomen. Noord-Korea zegt dat de tests een reactie zijn... op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Twee democraten die vorige week uit het parlement van de Amerikaanse staat Tennessee waren gezet... hebben hun zetel terug. Het vertrek van de twee leidde tot een flinke rel. De republikeinen, die de meerderheid hebben, werden beschuldigd van racisme. De democraten Justin Jones en Justin Pierce hadden meegedaan aan een demonstratie tegen wapengeweld. Hun protest in het parlement met megafoons was volgens de republikeinen tegen de regels. De twee zwarte afgevaardigden werden het parlement uitgestemd. Een derde democraat, die ook bij het protest was, de witte Gloria Johnson, hield haar zetel wel. In Westzaan, vlak boven Amsterdam, woedt een grote brand bij een cacaobedrijf. Zo'n 100 brandweerlieden zijn bezig met blussen in drie gebouwen. Een drone wordt gebruikt om een overzicht te krijgen van de brandhaarden. Een ervan woedt op 20 meter hoogte. Er is veel rook. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert met een waarschuwing ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio denkt dat het nog lang gaat duren. Een grote Amerikaanse publieke radiozender stopt met het gebruik van Twitter. NPR trekt zich terug van het platform omdat Twitter de zender heeft gelabeld als een aan de staat gelineerde media. Het is voor zover bekend het eerste grote nieuwsmedium dat besluit Twitter te verlaten. Het weer, vannacht opnieuw regen, morgen overdag zon en buien.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 Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo, pago mi condena. Thank you. They're playing our song Don't I, let go. Hold on to my hand. Hold on to me. You got Hold on to my waist. Don't let go of me. So good. Hold on to my hand. Hold on to me. You got Hold on to my body. Hold on to me. You got Hold on to my waist. let go of me. Hold on to my hand.